Nou, ik heb erover gezegd eh, dat ik het onverantwoord vind. En dat ik daarom niet voor niets voor 2024, hè, dus dit jaar, deze bezuiniging uit de begroting eh, heb gehaald. Alleen het is nu aan een nieuw kabinet, aan formerende partijen. En uiteindelijk ook aan een nieuwe Kamer om een oordeel te hebben over deze besparingsopties. De Tweede Kamer debatteert er op dit moment over. De politie heeft een fout gemaakt bij Donny M. Hij is degene die heeft toegegeven dat hij anderhalf jaar geleden Gino van zeven ontvoerde, misbruikte en doodde. Dik een jaar eerder werd er ook al kinderporno gevonden op zijn telefoon. Dat is door een fout in de administratie niet verder onderzocht, terwijl dat wel had gemoeten, zegt de inspectie. Staatssecretaris voor Digitalisering Van Huffelen gooit X van haar telefoon. Ze vindt dat het social media bedrijf verkeerd bezig is nu Elon Musk daar de baas is. Ze maakt zich zorgen over nepnieuws en vindt dat er niet genoeg ingegrepen wordt. En in Amsterdam en Rotterdam komen er in de academische ziekenhuizen vondelingenkamers. En dat is voor het eerst. Moeders die niet meer voor hun kind kunnen zorgen... kunnen naar zo'n kamer om in het uiterste geval hun kind daarachter te laten. Bij stichting Beschermde Wieg, die zulke kamers voor vondelingen opzet... leggen ze uit hoe het werkt wanneer een vrouw de kamer binnenstapt. En dan eh, gaat er een uh, stil alarm af. En eh, dan weet degene in het ziekenhuis dat de kamer is geopend. De moeder kan dan haar baby in het wiegje leggen. Maar wij nodigen haar ook uit middels een knop die ze meteen ziet als ze binnenkomt. Om op die knop te drukken en anoniem ook hulp te krijgen. Bij de vondelingenkamers kunnen moeders ook begeleiding krijgen tijdens de zwangerschap. Vorig jaar zochten zo'n 2000 vrouwen hulp hulp bij een vondelingenkamer. Verreweg de meeste vrouwen die in eerste instantie afstand wilden doen van hun kind... bleven er uiteindelijk voor zorgen. Heb ik nog het weer. Droog, met vooral in het westen wat wolken, maar ook behoorlijk wat zon. En dat wordt vandaag max 8 tot 10, nee 8 tot 12 graden zelfs. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Slow down, love, don't you see me with my girl, what you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs, different chicks sipping Chris, just a million dollars. But I changed, only got eyes for her, believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all, cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel, i I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you.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 Nederlanders beginnen wat minder geld opzij te zetten. Vorig jaar brachten ze 14,9 miljard euro extra spaargeld naar de bank. Hiermee sparen ze minder dan in coronatijd... maar evenveel als in de jaren daarvoor, zegt de Nederlandse bank. Israëlische demonstranten proberen vrachtwagens met hulpgoederen tegen te houden... die naar Gaza gaan. Israël laat via een grenspost in het zuiden van Gaza goederen toe. 500 miljoen euro extra bezuinigen op de jeugdzorg is onverantwoord... vindt demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid. Hij wil dat die voor volgend jaar geplande bezuiniging van tafel gaat.